Ook nu in de, de bioscoop te zien, eh, officieel. Met eh, allemaal eh, muziek van Bruce Springsteen. En ik als Bruce Springsteen-fan durf vel te zeggen dat dit ook een hele goede hitversie is van Blinded by the Light. Origineel dus van Bruce Springsteen. Het kwam van zijn debuutalbum uit 1973. Greetings from Asbury Park, New Jersey. Op datzelfde album staat ook dit. Ja, en als je toch iets van Bruce Springsteen draait, of in ieder geval wat hij geschreven heeft, moet je hem zelf ook even een mopje laten zinnen. He ran under the lake in just his socks and a shirt. Me and crazy Janie was making love in the dirt, singing our birthday songs. Janie said it was time to go, so we closed our eyes and said goodbye to Gypsy Angel Row felt so right. Together we move like. Ik vind het nog steeds een van zijn allerbeste. Ja, ik ben meer van het, eh, van het jaren 70 werk eh, wat hij heeft gemaakt. Ja, ik dacht vond ik ook wel goed hoor. En eh, daarna ook nog af en toe wel een los leuk liedje. Maar die jaren 70 periode, dit was, die was wel echt het allerbeste. Bruce Springsteen en Spirit in the Night van hetzelfde album dus als Blinded by the Light. Hè, die dus gecoverd werd, de hitversie die werd gemaakt door Manfred Man's Earth Band die je daarvoor hoorde als uh, uuropener van de tweede uur Frieknacht. Vrienden, vriendinnen, welkom. Wees welkom. Welkom bij uh, de Frieknacht. Heel veel al, ja, onbekende muziek. En hopelijk eh, zit er wat leuks voor je tussen. Hoop ik in ieder geval. Deze man die is nou, heel erg geïnspireerd door Bruce Springsteen. Dat hoor je ook wel. Volgende week komt zijn debuutalbum uit. Sam Vender, de nieuwe single The Borders. We Sam Vendig. En ik eh, gok dat dit gewoon een uh, is. Gewoon een albumtrekje. Dat al is uitgebracht. The Boris, zo heet het. Hij eh, komt met een debuutalbum. Volgende week gaat het uitkomen. 13 september. Hypersonic Missiles. En ook Play God, That Sound, Will We Talk, Dead Boys. Dat staat er ook allemaal op. Liedjes die allemaal eerder zijn verschenen. Het album is uitgesteld. Komt omdat hij eh, eigenlijk last had van eh, stemproblemen. Je, weet, misschien weet je dat toen ook nog wel dat hij eh, zijn optreden op Pinkpop is gecanceld. Daarom is dat allemaal vertraagd. Volgende week moet dat dus uitkomen. En ik ben heel erg benieuwd. Want geïnspireerd door Springsteen. Dus dat moet wel goed komen met, met die Sam Vender. ik Sonic Missiles. Volgende week komt het uit. Ja, ehm, dan nu. Ja, daar is dat liedje weer. Ik draai het al een tijdje. Ehm, ik draai het eigenlijk al twee maanden. En ehm, dit is zo'n liedje. Ja, het, eh, ik, ik volg de top 40 niet meer zo. Maar volgens mij, dit is zo'n liedje. Het zou zomaar eens de top 40 in... Nou, het moet gewoon de top 40 in, weet je wel. Want het is gewoon eh, super hip. Eh, dat, die dame die het zingt zelf, die is ook nog maar 20. Dus dat is ook al een voordeel. En ehm, ja, los daarvan, het is gewoon net een tikkeltje origineler dan al die andere ja, eh, muziek die erin staat. Waar je, ja, het is gewoon zaaddodend eh, materiaal allemaal. Maar deze die is gewoon heel erg goed. En in één keer staat hij dan in de, de New Music Friday eh, playlist van Spotify. terwijl hij gewoon al twee maanden uit is dus. Want ja, ik heb het ontdekt. Als dit een hit wordt, dan heb ik het ontdekt, jongens. Charlotte Lawrence, Why Do You Love Me? Hate your friends, I hate your mom and dad. I hope they hate me back. I guess for what I'm being honest. Gotta be a lot that's wrong with you to wanna be with me. It's kinda sweet when we we fight until someone's calling the cops, but you never blame it on me. You're so so here you go. I'm being honest, narcissist. Come on, give us a kiss. Let's have some fun with it. It's kinda sweet. Four in the morning, you're changing the locks. How could you do this to me? is dit toch goed. Charlotte Lawrence. Het eh, stond eigenlijk al twee maanden geleden in die uh, New Music Friday playlist van, eh, van Spotify. Maar nou gewoon weer. Nou, misschien maakt het dan nou wel kans. alsnog in de top 40. Ik, ik hoop het. Why Do You Love Me? Nieuwe single van deze 20-jarige dame, deze zanderes. En ze is ook nog model. Ja, het is ook een mooie dame. Dus alleen maar voordelen. The White Stripes, nog voordat ze echt groot waren. Dit is Hotel Yorba. White Stripes. En Hotel Yorba, dat is nog iets anders dan eh, Hotel California. Dit was eh, nog voordat ze echt groot waren. Je weet wel, met het album Elephant, waar ook Seven Nation Army op stond. Het was eh, Hotel Yorba, dat is de nieuwe van Post Malone. Circles. Post Malone. Een van eh, de allergrootste artiesten ter wereld op dit moment. Zoek het maar op op eh, die Spotify-lijstjes. Eh, Echt waar. Hij, heeft, eh, ja, wat meer, hij komt eigenlijk uit de metal. Hij heeft ook rap gedaan. Hij heeft zelfs een beetje met dance heeft hij zich een beetje mee bemoeid. Maar dit is weer iets anders van hem. Circles, zo heet het. Hij heeft ook een nieuwe plaat uit. Die heet Hollywood's Bleeding. zometeen maar eens even kijken in de platenzaak wat er nog meer qua albums uit is. Maar hij heeft dus ook een nieuwe plaat. En dit is de zin daarvan. Die kwam vorige week al uit. Circles. Geproduceerd door Kevin Parker. En Kevin Parker, ja, die kennen wij natuurlijk weer van deze band. Tame Palen, dit is Elephant. But it feels like Tame Impala en eh, Elephant. Ze, ze, hadden een paar jaar geleden, vier jaar geleden alweer inmiddels, dat, eh, dat laatste album, dat derde album, Curvens. Was iets meer hitgevoelig. Dit was meer echt uh, dat psychedelica-achtig wat ze hebben gedaan. En laatst ook op Lowlands, helaas, helaas niet gezien. Maar die muziek die, die blijft fantastisch. Elephant, Tame Impala. Dan weer een, een, een, ja, een antwoord op de vragen uit de popmuziek. Vorige week had ik het, het, boekje zo niet 1, 2, 3 bij me. Dus ik dacht van, ik doe er gewoon deze, deze keer, iedere half uur, doe ik er gewoon gewoon, doe ik gewoon eentje. Ik heb vorige week heb ik dan twee van die originals, van die samples eh, laten horen. Dus nou gewoon ehm, twee keer dit. En het gaat hier om de vraag. War! Ha! What is it good for? Ehm, en dan zou je natuurlijk denken, huh, absolutely nothing. Say it again. het antwoord wordt eigenlijk al gegeven. Maar nee, dat is niet het antwoord wat eh, James Ball in het, eh, in het boekje heeft opgeschreven. Want het gaat hier om eh, de, ja, de provocerende manier waarop eh, Edwin Starr deze vraag stelt. Dat dwingt ons tot een nieuw oordeel. We moeten bekijken of er een goede kant, uh, goede kanten zitten aan iets wat door de meerderheid als iets slechts wordt beschouwd. Dat tot elke prijs moet worden vermeden. Ongetwijfeld verwachten wij dat we zouden beseffen dat er onder de juiste omstandigheden een lange lijst van mogelijke positieve zaken uit oorlog is voortgekomen hebt. Ten eerste, zoals blijkt uit het, het eh, meest extreme geval van de Tweede Wereldoorlog en eh, het recentere in Kosovo, dient oorlog als vangnet voor genocidiale eh, genocidale dictators en helpt het de rechten en vrijheden van minderheden te beschermen. En, zoals het verleden is gebleken, kan oorlog een effectieve bescherming van de territoriale integriteit tegen agressors bieden. En eh, ja, bovendien kunnen oorlogen, althans in het begin ervan, de populariteit van eh, democratisch gekozen leiders sterk vergroten. Margaret Thatchers uh, aanhang groeide van 41 eh, naar 59 procent in de eerste drie maanden van eh, de Falklandoorlog. En de populariteit van George Bush die nam van 51 procent toe naar 86 procent na 9-11 en de daaropvolgende invasie van de VS in Afghanistan. Nou, het onderzoek van de State University of New York blijkt dat een dergelijke winst slechts langzaam terugloopt wat oorlog voor leiders tot een waardevol instrument maakt. Hoewel het onderzoek gericht is op de economische voordelen op lange termijn, is het duidelijk dat het op korte termijn, vooral in de productiesector, een positief effect heeft. Edwin Starr die zou daarnaast eh, vast niet willen dat we de uitvindingen zouden vergeten die uit de oorlog zijn voortgekomen. Of in ieder geval uit militair gesteund onderzoek. want daaronder vinden we het vroege internet, plastische chirurgie, superlijm, eh, chemotherapie en zelfs ingeblikt voedsel. Hoewel we zouden wensen dat de heer Edwin Starr ons gevraagd had dieper in te gaan op de verschrikkingen van, eh, van de oorlog, pleit hij voor de positieve kanten ervan. Oorlog, what is it good for? Democratie, politieke populariteit, technologie en de korte termijn economie. to me. Ah! Pas een beetje op de voorgrond. Doe een beetje aan Pixies denk eh, denken dit. Maar ze zijn het niet, alhoewel, die komen ook binnenkort met een nieuwe plaat. Nee, het is uh, Hey Bicycle Club kennen we ze nog. Dit is eh, de nieuwe single Italy Boyk Nothing But You. 17 januari, dat duurt nog even, maar dan komt er wel een nieuw album. Everything Else Has Gone Wrong, zo gaat het dan heten. Band heeft even vijf jaar stilgelegen. Vorige album dat eh, was eh, So Long See You Tomorrow. Dat kwam alweer uit 2014. Deed ongelooflijk goed. Ehm, zeker in Groot-Brittannië. De compositie van de Britse albumlijst heeft, heeft het daar een beetje veroverd. En dat nieuwe album Everything Else Has Gone Wrong, dat is grotendeels opgenomen in de VS. Geproduceerd door John Cogleton. Ehm, hij heeft ook gewerkt met Sint Vincent, Sharon Van Etten, The War on Drugs. Dus dat moet helemaal goed komen. En eh, er zit ook eh, sinds afgelopen week een, eh, een, clipje bij deze single die vorige week uitkwam. Ja, ik vind het fantastisch. Bombay Bicycle Club, Eatsley Break, Nothing But You. Daarvoor een echte Motown Classic. Het antwoord op de vraag, War, what is it good for? Het was eh, Edwin Starr en War. Dit is eh, nieuw, wel nieuw. Het is opnieuw uitgebracht, want eh, zijn album is al een tijdje uit. Ik heb het over Loyal Corner. Dat album heet Not Waving But Drowning. En dit is opnieuw uitgebracht, dus de nieuwe single um, Jordan Rackey het ehm, is eigenlijk opnieuw uitgebracht omdat het in eerste instantie niet deed. Toen kwam de volgende zin op, die deed wel wat. Nou, zo gaat het natuurlijk bij platenmaatschappijen. Die denken van, nou, dan brengen we die vorige gewoon nog een keer uit. Want dat levert geld op. ik snap dat. Ehm, het heet Atal En ja, kijk ook even die clip, want dat is wel eh, creatief en leuk gedaan. was sat up on the train, staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mum if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not a mother though. Nah, started to laugh, got her son involved. I mentioned the past like a running joke, and told it without all the rain, there's no stunning growth. Close, uh, to everything and nothing. Picture past the honeymoon and bluffing, where the wooden spoon is only cuffing. Short of the discussion, but the roots can't maneuver out of nothing. I've been suffering these dreamy days, uh, remedying lust. Don't hold any memories of us, rather hold you every day until the memories are dust. Yo, we only caught the train, cause you know I hate the bus, never get enough. Morning rain made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday. Uh, they asked about the Bible I was reading. told them that the title was misleading. labeled it Jerusalem, but really it's for cooking Middle East. And I could see that mind was changing with the seasons, shaded for a reason. Uh, they would start decreasing, leaving like the orange in the evening. It was creeping through the clouds, but now I'm proud to see the images releasing. I just wish the little lady could have seen them, but she was dreaming. Uh, reckon she's standing with her mom, saying to her, Look, mother, here's the sun. Rooted in the moment till the memories are done. So I sit and start to wonder on the woman she'll become. Wonder if I had a son or a daughter. Ones that I brought up never strong, never telling me to run, never trying to find a sum, trying to get it done. Yo, I wonder if she'd ever be as clever as her mum. One. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday. and rain made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday. eindigt hij. In de metro. Loic Garner en eh, Jordan Rackey. Dat, eh, dat is de, de zanger die, eh, die meedoet. Atalan G, zo heet hij. Opnieuw uitgebrachte al. Ja, de Black Keys, die ken je wel. Die waren na eh, vijf jaar eh, terug, een paar maanden geleden, met een nieuw album, Let's Rock. En eh, ja, de frontman, hè, dat is natuurlijk Dan Auerbach met zijn geweldige stem. nou, die hebben vijf jaar er even tussenuit gelegen, maar een nieuw album uitgebracht. Maar die Dan Auerbach die heeft in de tussentijd niet stilgezeten. Die heeft namelijk zijn eigen platenlabel, Easy Eye Sound. En af en toe dan komt er een hele leuke naam op. Shannon Shaw heb je, je hebt Robert Finley. Maar je hebt ook Yola, en die kwam in februari met een nieuw album. Eh, Walk to Fire. En ehm, zij, komt eigenlijk, zij komt uit de band Phantom Limp. En zij is nooit helemaal eh, gelukkig geweest eh, als zangeres. Want zij, zij werd altijd maar in dat, in dat soulhoekje, soulhoekje geduwd, zeg maar. Het is ook een fantastische soulzangeres trouwens, want ze heeft een paar van die soulliedjes. Maar ze is eigenlijk veel meer van de country. Zij zei van, nee, Dolly Parton, Dolly Parton, dat is mijn heldin. Die kant wil ik op. Terwijl de platenmaatschappij altijd zeggen van, nee, nee, jij bent veel beter in de soul. Ga, ga, ga maar soul liedjes zingen. Nou, dat heeft ze toen maar gedaan, maar ze was maar niet gelukkig. Ze nee, dacht van, ik wil die country kant op. En eh, nou, toen is het dus die Den Auerbach eh, van de Black Keys tegengekomen. En die dacht van, hey, kijk, ik heb hier een studio. Uh, ga maar voor die microfoon staan en doe maar wat je wil. En ehm, nou, dat album is mega succesvol. Ehm, ook... hoe heet die single ook alweer? Uh, een van de beste liedjes van het jaar. Away Look komt daar ook vanaf. Een paar andere singles nog. Dit is eh, de nieuwste single. En eh, inderdaad, deze is eh, meer country dan, uh, die, dan, dan het hitje ervan af. Die zegt soul. Dit is de nieuwste single, Shady Grove. mooi. Yola. Klinkt als een monatoetje inderdaad. Yola en eh, Shady Grove. Ja, zometeen uh, gaan we maar weer eens even lekker in eh, de platenzaak duiken. Want hey, je loopt niet de platenzaak in. Nee, je duikt er als het ware in. En er zijn een hoop nieuwe albums, onder andere van Dema Araconia. Bed for Lashes, Black Star Riders, Ilse Lana, I Am Ook, Post Malone. Deze man ook, deze man ook. Squid zie ik ook nog staan. Maar dus ook Iggy Pop. This is The Passenger. I am the passenger. I'll say. And I ride, and uh, I ride. I ride through the city backsides. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good glass. sokken. The Godfather of the Punk. En daar is geen woord van gelogen. Iggy Pop. Iggy Pop muziek. En dit is eh, een van de grote drie. Je hebt natuurlijk Last for Life. Je hebt eh, Candy. Candy, ja, hij kan nog. En ehm, ja, ook deze. Alleen dit werd dan weer geen hit eh, in Nederland. Helemaal niks gedaan destijds, maar inmiddels wel een klassieker, kunnen we toch wel zeggen. The Passenger. Ja, even maar eens kijken wat er allemaal nieuw in die bakken ligt eh, in de platenzaak. Want eh, ja, hoop nieuwe releases weer. Ehm, niet allemaal even grote namen. Ehm, maar ik had ze net al een beetje opgenoemd. Hè. Arokena, Bad for Lashes, die heeft ook een nieuwe plaat. Black Star Riders, Ilse de Lanne, die heeft weer een nieuwe. Ehm, Post Malone had ik al eerder over. Iggy Pop heeft ook een nieuwe. Maar ja, ik vind het niet heel zo. Hè. Ik draai niks niks, een oude, oude, oude plaat van hem. Squid, The eh, Town Center, dat is dan een, een EP'tje. Maar ook I Am Oak, I Am Oak, Opvallende bandnaam natuurlijk. Komt uit Nederland, uit, uit Utrecht. Utrecht wel te verstaan. Dus eh, een band rondom uh, Thijs Kuiken. Zij hebben een nieuwe plaat. Zij zijn echt al eh, jaren, nou jaren, volgens mij een jaar of, nou toch 15 denk ik. Nou, in, ieder geval ruim tien jaar zijn, zijn ze bezig. I am ook. Zij hebben een nieuwe plaat uit, die heet Osmosis. En dit is, daar is ook maar een albumtrekje van. de is Tundra. the earth around its just looking kent het niet. Een van eh, de nieuwe releases. Nieuwe album van eh, de Nederlandse band. Uit Utrecht. I Am Ook. Osmosis, zo heet het. Dit is uh, eh, Tandra. Zomaar een uh, albumtrekje ervan. Ja, en dit, eh, dit was hem dan bijna, deze friknacht. Zou je deze uitzending nou eh, terug willen beluisteren? Hè? Dat, je, dat denkt van, hé hey, kan ik eh, deze uitzending nog eens terug beluisteren? ja, dat kan. Hou de Facebookpagina in de gaten. De Facebookpagina die we nog steeds niet hebben. Nee, dan moet je even wel naar mijn persoonlijke Facebook moet je dan gaan. Uh, Maarten van den Hout. Maar ik beloof, ik beloof, komende week dan komt er een Facebookpagina. Ja, ik heb het de afgelopen week een beetje druk gehad. Ja, dan moet je natuurlijk weer zeggen met wat dan. Maar dat is niet echt voor heel relevant uh, of zo. Ehm, maar ik heb, eh, ik heb er nog eentje. Maar hou, hou mijn Facebookpagina in de gaten. Maar er komt een Facebookpagina van, eh, van dit programma. Komt eraan. verder Tientje. Ehm, even kijken. Ja, dan nog eentje. En dit is weer mijn vriendin. Want ja, net zoals die Charlotte Lawrence heb ik haar ook ontdekt. Ik was de allereerste. Maar dan moet ik even kijken of ik hem eh, hier... Uh, kijken, oh god, gaat het allemaal weer mis op het laatst natuurlijk. Kijken of ik hem hier al eh, heb. Kijk, heb ik al geluid? Nee, hier heb ik nog geen geluid. Oh, wacht, heel even. Even wachten nog. Ehm, ja, dus van, van Clyro, want die heeft natuurlijk een, eh, een, een debuutalbum uitgebracht. Ze heeft nou vorige week ook iets met Muramasa gedropt, zoals het mooi heet. En nou is er weer iets samen met uh, Charlie XCX en een andere zangeres, JG. Ehm, opvallende titel. Het deed uh, ehm, February 2017. Goeienacht, tot volgende week. Ah. was flying on my mind. Was in a different place, tortured and drifting by. Kept dancing in that house, the windows turned to black, the windows turned to black. My eyes are rolling back, yeah. Hope I get one more chance, hope I get one more call. I only know what's good once I have lost it all, lost it all, lost it all.